Jan van der Putten met het NOS Journaal. Autobedrijven lopen inkomsten mis personeel kunnen komen. Ze zijn daarvoor door volgens het CBS een stuk somberder geworden over de nabije toekomst. Het vertrouwen is omgeslagen van positief drie maanden geleden naar licht negatief nu. Door het personeelstekort verwacht 1 op de 8 garagehouders dit kwartaal een omzetdaling. De Zuid-Koreaanse oud-president Park heeft in hoger beroep een nog wat hogere straf gekregen. Het Hoge Rechtshof veroordeelde haar voor corruptie en machtsmisbruik tot 25 jaar cel. Eerder had ze 24 jaar gekregen. Volgens het Hof heeft Park meer steekpenningen aangenomen dan eerder werd gedacht. De oud-president zegt zelf dat ze het slachtoffer is van een politieke wraakactie. In juni kreeg ze in een andere zaak al acht jaar cel voor het achteroverdrukken van overheidsgeld en het overtreden van Zuid-Koreaanse verkiezingswetten. De Australische premier Turnbull moet opstappen. Hij wordt opgevolgd door Scott Morrison, die tot vandaag minister van Financiën was. Conservatieve partijleden hadden felle kritiek op Turnbull vanwege een aantal impopulaire maatregelen, zoals verlaging van de winstbelasting en verdere beperking van de CO2-uitstoot. Hij trok die plannen in, maar de onrust in zijn partij hield aan. Dinsdag overleefde Turnbull nog ternauwernood een vertrouwensstemming, maar vandaag dus niet. En daarmee heeft Australië nu zijn zesde premier in tien jaar tijd. Klanten van Ryanair moeten gaan betalen voor het meenemen van grote stukken handbagage tot 10 kilo, zoals rolkoffers. Volgens de luchtvaartmaatschappij nemen passagiers nu te veel handbagage mee, waardoor vertragingen ontstaan. Vanaf 1 november kost het 8 tot 10 euro om een rolkoffer mee te nemen. Die moet dan wel in het ruim. Het meenemen van kleinere handbagage, zoals handtassen, blijft wel gratis. Het weer, enkele buien, vooral in de kustprovincies. Van tijd tot tijd ook zon en vanavond meer buien. Soms met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook morgen buien en tussendoor zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía Solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.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 It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried to. They'll leave you penniless. With desire za za za za morning and your hip is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road in your taxi for four And you're waiting outside Jim's front door But nobody's in and nobody's home till And where you gonna go and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head the stars Where you gonna go, where you gonna go and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is life And you wake up in the morning and